Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Daders van verkrachting, doodslag en kindermisbruik kunnen hun leven lang voor die delicten worden vervolgd. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het schrappen van de verjaringstermijnen. Zware misdrijven waar 12 jaar of meer op staat verjaren nooit meer. De nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe gevallen. Het is niet mogelijk om misdrijven die nu al verjaard zijn alsnog voor de rechter te brengen. Gevangenen die in China ter dood worden veroordeeld hoeven in de toekomst geen organen meer af te staan voor transplantatie. In plaats daarvan zullen burgers meer worden aangespoord om organen te doneren. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat ter dood veroordeelden nu onder druk worden gezet om organen af te staan. Volgens de Chinese regering doen gevangenen het uit vrije wil, maar zijn zij minder gezond dan de rest van de bevolking. China weigert te zeggen hoeveel gevangenen jaarlijks worden geëxecuteerd. Volgens Amnesty International zijn het er duizenden, meer dan in alle andere landen bij elkaar. Dagblad De Pers komt niet terug als papieren krant. Mogelijk komt er wel een digitale doorstart als er genoeg investeerders worden gevonden. Dat schrijft de krant vandaag zelf. De gratis krant De Pers houdt aan het eind van de maand op te bestaan. Hoofdredacteur Jan-Jaap Heij schrijft dat het ook niet mogelijk is om op 1 april gelijk een doorstart te maken. De redactie van De Pers zal de hele maand april gebruiken om een businessplan op te stellen. Een overzichtstentoonstelling met werk van de Nederlandse beeldend kunstenaar Escher was vorig jaar de best bezochte tentoonstelling ter wereld. Dagelijks kwamen er gemiddeld ruim 9600 bezoekers naar de expositie in Rio de Janeiro. Dat blijkt uit een ranglijst van het toonaangevende kunsttijdschrift The Art Newspaper. Het best bezochte museum was vorig jaar het Louvre. En dan nog het weer. Het wordt een zonnige dag. Het wordt zo'n 13 graden op de Wadden tot 19 in het binnenland.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 A12 Den Haag richting Utrecht voor knooppunt Lunette 4. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 4. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3. A28 Zwolle richting Utrecht. Daar staat tussen Nijkerk en Leusden 7 kilometer. En de N14 leidt zijn dam richting Den Haag voor Wassenaar 4.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 day sun You can linger for a while In the shade of trees away your troubles, baby. Dream a dream of me. a lazy river where that robin song that bright new morning that we can roll along. There may be blue skies up above. crazy, lazy river Oh, up a lazy river I ain't going your way Get out of my way Up a lazy river with me Yeah Michael Bublé Up a Lazy River, een heel oud nummer, een New Orleans nummer, gezongen door deze jonge Canadese zanger in opkomst, al lang niet meer, maar eh, deze jonge zanger in de tweede uur van ZFM Jazz. Het eerste uur luisterde u naar de muziek van Fred Koonsberg, die nu achter de knoppen zit. En het tweede uur ga ik voor u vullen met weer allemaal mooie dingen. Michael Bublé eh, is... Eh, geïnspireerd geweest door eh, de muziek van de groten, waaronder Frank Sinatra. Het aardige is dat mensen als Sinatra ook eh, op de momenten dat ze volgroeid waren weer andere wegen gingen inslaan. waar, en een van die wegen is dat ze duetten gingen opnemen. Weer met andere grootheden. En zo wordt het steeds maar vermenigvuldigd.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 the world. Bye. een quintet. Eh, Dizzy Gillespie. Met L. Jones op de drums. En Billy Graham op de bariton straks. Uit 1952. De trompet, dat is een instrument waar ik vandaag even zou willen blijven stilstaan. Omdat het eh, natuurlijk in de jazzwereld een, uh, een hele grote rol speelt. Welk instrument niet overigens. En ja, big bands zijn ook heel vaak gebaseerd op de leidende rol van trompetisten. En een van de ehm, mensen die in de oertijd, eh, in de oervorm van de big bands en de trompetten eh, worden genoemd, is natuurlijk eh, Harry James. En daar gaan wij nu horen een stuk en dat heet de Trumpet Blues. I'm simply wild about my baby Ask her won't she please come home Since she's gone I stay worried all the time So baby won't you please come home You know your dad is all Since you left, you know you broke my heart But that will never make us part Every hour in the day You can hear me say Baby, won't you please come home to your daddy Baby, won't you please come home say Baby, won't you please come home I need a little loving Baby, won't you please come home Baby, where have you been? Why don't you come home to daddy? Baby, won't you please come home Begging once more Baby, won't you please come home See you soon, baby Baby, won't you please come home onmiskenbaar Ray Charles in zijn element. Uit de tijd dat hij nog mooi met kleine eh, groepen speelde. Heel veel eigen composities natuurlijk ook in die tijd maakte. We waren bezig met de trompet in het zonnetje te zetten. Een mooi voorbeeld daarvan is eh, Lee Morgan. Die samen met Sonny Clark op de piano, Doug Watkins op de bas, Arthur Taylor op de drums een nummer eh, heeft opgenomen in 19 58 Candy. En hartelijk dank aan de drummer Arthur Taylor die met zijn brushes de mooie fill-ins maakte. Uh, eh, ZFM-luisteraars, wij worden regelmatig verrast door het feit dat eh, steeds meer mensen de weg weten te vinden naar ons met hun eh, collectie oude LP's, jazz-LP's die ze dan kwijt willen. Wij zijn er heel erg blij mee. Regelmatig krijgen we dat aangeboden. En we maken er dankbaar gebruik van. Zo hebben we afgelopen week weer een partijtje gekregen van luisteraars. En daar zat een, eh, zaten pareltjes tussen. Waaronder een opname, een LP van de Peddlers. Dat was eigenlijk een popgroep uit de jaren 60. En die zijn eh, heel bekend geworden. Die, dat is heel typisch. Die zijn in de popwereld eh, waren die heel populair. Terwijl ze ook een enorme mooie link naar de jazzmuziek hadden. En een voorbeeld daarvan eh, is eh, een nummer van Comporter, Love for En de Pellers zijn natuurlijk in onze herinnering blijven hangen vanwege de, het bijzondere gebruik van de, het Hammond-orgel, de Hammond-sound. En de bassist, dat was heel bijzonder, die speelde niet op een eh, contrabas, maar die had een, uh, een fretloze elektronische, elektrische bas. We gaan luisteren naar de Peddlers Love for Sale. Love for sale Appetizing young love for sale Love that's fresh and still unspoiled Love that's only slightly soiled Love for sale Who will buy who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poet's pipe of love in a childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, everything but true love for sale. Advertising young love for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. gespeeld door Miles Davis. Dit nummer past natuurlijk in ons eh, rode draadblokje wat eh, we nu laten horen, eh, de trompet. Vanaf, met ingang van heden heb ik een, nieuw rubriekje bedacht voor de uitzendingen, de ZFM-uitzendingen. Dat is ehm, een terugblik naar een, Nederlandse grootheid, per keer een ander, die zijn, zijn of haar sporen heeft verdiend in de jazzmuziek. Gisteren heb ik een gesprek gehad met Ad van den Hoed, 86 jaar inmiddels, die eh, jarenlang eh, genoemd werd de Nederlandse Benny Goodman. Hij heeft eh, jarenlang een eigen programma gehad op de Nederlandse radio. Heeft heel lang gespeeld in het Metropoolorkest en daarvoor in de Skymasters. En heeft heel veel opgenomen met uh, en quintetjes. Wij eh, vind het leuk om nu iets te laten horen van een LP uit de jaren 60 denk ik. Somebody Love Me. Vaders Waltz. We hebben weer een LP op de draaitafel liggen. En daar staat muziek op van Matt Matthews. Matt Matthews, oorspronkelijk een, Nederlander, Mathieu Schwartz uit Den Haag. Die is eh, naar Amerika vertrokken, is daar groot geworden. Heeft gespeeld met allemaal grote jongens. Herbie Kenny Clark, Hank Jones, eh, eh, Johnny Coltrane. Nou, van alles en nog wat. En ehm, is, heeft in Nederland nooit de erkenning gekregen eigenlijk eh, die hij nodig had. Of die, eh, eh, die hem toekwam, laat ik het zo zeggen. En heeft prachtig gespeeld. Ik weet nog een leuke anekdote. Ik speelde ooit met Johnny Meijer ergens. En toen kwam met Matthews binnen. En Johnny Meyer was de Johnny Meyer, de gewone Johnny Meyer. En met Matthews was de Amerikaanse grootheid. En die werd helemaal eh, eh, omringd door allemaal mensen. En die zeiden ook eens wat spelen. En die had zijn een accordeon bij zich. Die begon te spelen. Waarop de heer Meijer zei, wacht eventjes, wacht even zeg. Wie is hier de baas? En die twee die hebben, uh, die gingen elkaar overtroeven. Een battle. Een gingen ze houden waarbij ik moet erkennen dat Meijer meer dan de baas was. En het was een onvergetelijke avond, want uit het diep van hun tenen kwamen de improvisaties. Wij gaan nu het orkest met Matthews horen. Hij op de accordeon, Joe Roland, vibrafoon, Oscar Pettiford, bas, Chase Dean, basklarinet, ook bijzonder. En Charlie Smith, drums in het nummer Straight Ahead. Until you've kissed and had to pay the cost Chet Baker. You Don't Know What Love Is. Een opname uit 1955. Als je het zo hoort, dan denk je, hij staat hier in de studio. In het kader van de trompet gaan we nu naar iemand anders. Fred Navarro. Trompt Don Lenfer. sax, Onze Max Roach op de drums. Dat belooft wat te worden. Linton Garner piano en Tommy Potter op de bas. En het nummer Move. was eh, spetter geblazen Move door Fred Navarro. We gaan het laatste nummer draaien en dat is de big band van eh, Buddy Rich met Moments Notice. Dus daarmee nemen we afscheid van u eh, als luisteraar van CFM Jazz. Vandaag gepresenteerd en geproduceerd door Fred Kroonsberg en Peter den Boer. Als u LP's over heeft, en die weten er geen raad mee. We hadden dan gezegd, geef ze aan ons.